Jeroen van Kam met het CNRS In Italië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen en de coronapas. Vanaf 6 augustus moeten Italianen een gezondheidspas laten zien om bepaalde openbare gebouwen binnen te komen. Op zeker 80 pleinen in verschillende steden hebben mensen gedemonstreerd. In de hoofdstad braken rellen uit en moest de politie optreden. In Frankrijk waren zeker 114.000 mensen op de been. In Parijs gebruikte de politie traangas toen er rellen uitbraken. Er werd ook een waterkanon ingezet. De politie probeerde demonstranten terug te dringen in de buurt van treinstation Saint-Lazare. Demonstranten hadden daar een politiemotor met erop twee agenten omver gegooid. En ook op de Champs-Élysées werd traangas gebruikt. In Amsterdam gingen ook duizenden mensen de straat op om te protesteren. Die demonstratie is rustig verlopen. De coronamaatregelen in Suriname zijn iets versoepeld. Zo geldt de avondklok vanaf nu pas om 9 uur in plaats van om 6 uur, zoals de afgelopen tijd het geval was. Ook mogen er weer toetsen worden afgenomen op middelbare scholen en mogen mensen weer met 10 man tegelijk bij elkaar komen. Daarnaast mogen onder meer recreatieorden en casino's weer open. In de Hongaarse hoofdstad Budapest hebben duizenden LHBTI'ers en sympathisanten een protestmars door de stad gehouden. De Pride stond dit jaar volledig in het teken van de recente anti-LHBTI-wet van premier Orbán. Die verbiedt onder meer films en andere media die homoseksualiteit en verandering van seksen promoten onder minderjarigen. Deelnemers aan de Pride protesteerden tegen de wet met spandoeken en borden. De protestmars is rustig verlopen. In de Rotterdamse haven is afgelopen nacht een container met ruim 1700 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde is 132 miljoen euro. Volgens het OM zat de kook verstopt tussen zoete aardappelen uit Costa Rica. Over aanhoudingen is niets bekendgemaakt. Het weer. In het zuiden van het land op veel plaatsen regen. In de loop van de avond en nacht trekken de meeste buien weg over het noordoosten en noorden. Morgen schijnt eerst geregeld de zon, maar smiddags ontstaan weer enkele regen- en onweersbuien. Met 23 tot 25 graden blijft het wel warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 Zomerse temperaturen hadden we vandaag, maar nou, de afgelopen week hadden we ook niet... Eh, mogen we niet klagen. Het is, uh, ja, strandweer. Kunnen genieten van het strand hier in Zandvoort. Alleen, uh, ja, dat uitgaan en festivals, het zit er niet in, Voor de muziek als opening van de minister, Ministers de La Funk. Tezamen Jocelyn Brown met Believe in the Kurt Maverick revamp Zaterdagavond de wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. Betekent het eerste uurtje beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Moet je ruim zien. Het laatste shownieuws, de party-update. Eh, ja, hè? <laughs> niet, hè? Festivals eh, zijn er niet. En clubs, eh, de grote clubs waar echte muziek gedraaid wordt, die zijn dicht. Ja, je kan naar de kroeg gaan, maar hè? Natuurlijk de Nightwalk 10.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 En ja, ik krijg regelmatig eh, verzoekjes. Al eh, <laughs> de hele week ga je zaterdag die plaat draaien van de Swedish House Mafia. It's getting better. Nou, wil je het weten? Als het beter wordt, want dit gaat hem gewoon niet worden. Ik weet het niet, maar al die platen die ze vroeger maakten praten we over tien jaar geleden, meen ik alweer. Tien, elf jaar geleden, die waren fantastisch. En nu, ja, vandaar ook It's Getting Better. Het gaat beter worden, maar het is het nu gewoon niet. Ik weet niet, ik heb er niks mee. Swedish, Mafia, Swedish House Mafia, ik had er altijd wat mee, maar nu even niet. En eh, de opbouw van de Belgische festival, het Belgische festival Pukkelpop in Hasselt, is stilgelegd. De organisatie wil van de overheid duidelijkheid over de werkwijze van de maandag aangekondigde COVID-safe-ticket. Het bewijs waarmee gevaccineerden en negatief geteste bezoekers vanaf 13 augustus toegang krijgen tot grote evenementen. En het Belgische COVID-safe-ticket is vergelijkbaar met het Nederlandse testen voor toegang. Mensen die gevaccineerd zijn of een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud hebben... kunnen zo toegang krijgen tot het evenement. En voor niet-gevaccineerde bezoekers, let op, zou de maatregel betekenen... dat ze zich tijdens het festival meerdere malen moeten laten testen. Ja, je begrijpt dat dat gewoon niet kan, hè. De regering, ze we zien het allemaal. En als Hugo de Jonge. als je gevaccineerd bent, ben je veilig. Kun de kroeg in of de club in. En uiteindelijk, uh, ja, ja, het moet eerst nog intrekken, hè. Maar dat was de manier om de jeugd over die drempel te krijgen voor de vaccinatie. Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen, mijn dochter, die kreeg vorige week een brief. Vaccinatie, je mag hem aanvragen. Wat denk je? Ik heb hem in de vuilnisbak gegooid. En ik geef er helemaal gelijk, hè. Ja, lastig als je op vakantie gaat, maar ik heb mezelf laten prikken. Ik ben volledig gevaccineerd. Nou, zonder van de moeite. En misschien over tien jaar hangt er een, eh, een, eh, een derde of een vierde been of een vierde arm aan mijn lichaam. Maar ik heb het gedaan omdat ik op evenementen sta met mensenwerk. En ik heb geen zin om een uur of twee eh, eerder te komen om getest te worden. Nou, wat denk je? Als je nu naar een, iets gaat, dan willen ze nu in een... Uh, dat zijn de laatste berichten. Als het aan het RIVM ligt dan... Je moet je nog steeds laten testen. Ja, waarvoor heb ik dan die troep in mijn arm laten spuiten? Dan vraag je af van... Jongen, jongens, ik ben volledig gevaccineerd. Weken geleden al. En als ik ergens naartoe ga, dan moet ik officieel nog steeds getest worden. Ja, hè? Wanneer zijn we er vanaf? Nou, volgens mij helemaal nooit. CFM's antwoord muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Bakermat met Ain't Nobody. Hoe ze samen met La Sean Pace. Oh, lives across Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van uh, Gently. Voorname eh, van de groep ben ik eventjes kwijt. Uh, ik had hier zo'n mooi briefje liggen, maar de airco staat zo hard dat het briefje <laughs> weggevlogen is. Maar daarvoor horen we muziek van Crystal Waters, zegt Span en Mike Freak. Met Party People in de Michael Gray remix. Beetje ja, rustige, relaxe terrasmuziek. Zo moet je het maar noemen, hè. TVM's antwoord, de Nightwalk, zaterdagavond. Tot middernacht zijn we bij je en eh, ik heb nog eventjes nieuws. Normaal gesproken de party update. Nou, de evenementenbranche heeft in gesprek met de overheid... en het Outbreak Management Team, het OMT... laten weten uiterlijk 1 augustus, let op, 1 augustus duidelijkheid te willen... over de regels voor festivals die eventueel na 13 augustus gaan plaatsvinden. Als ze plaats gaan vinden, nou hè. Onder andere IDT en Field Labs gaan eh, onderzoeken of eventueel aangescherpte regels haalbaar zijn voor organisatoren. DT ging dinsdag in gesprek met de overheid... naar aanleiding van de rechtszaak die de concertorganisator dreigde aan te spannen. En het eh, demissionaire kabinet gelaste twee weken geleden al evenementen... die bezoekers geen vaste zitplaats biedt tot half augustus af... na het snel stijgende aantal coronabesmettingen. Wat ook de schuld is natuurlijk van, eh, van uh, Rutte en de jongen. Want ja, hè, we beginnen bij de oudjes. Dan gaan we over naar de jongeren. Onder de 18, vanaf 12 jaar oud. En de jongeren moeten nog steeds wachten op een prik. Ja, of ze zijn natuurlijk naar Jans en Jansen geweest en die prik gehaald. En een uur later de kroeg ingedoken. En ja, bam, het was klaar. Maar in ieder geval, de ontwikkeling volgde na het opheffen van vrijwel alle coronamaatregelen. Dit deed het demissionair kabinet, ondanks waarschuwingen en experts van het OMT. Dus iedereen ging massaal een evenementje opbouwen. En ze waren klaar op vrijdagavond, de meeste. En dan krijgen ze eh, om 7 uur te horen van jongens, fuck it, het gaat niet door. Want eh, je moet zitten. Nou, een danceface om te zitten. Het is niet mogelijk, hè. En het eh, systeem van testen voor toegang is ook niet waterdicht. Je kon, tot voor kort kon je op het internet gewoon een corona, zo'n zo'n QR-code kon je gewoon kopen. En of je nou wel of geen corona had, je kocht hem en je kon gewoon naar binnen. Ja, <laughs> ja gekkigheid, hè, echt nou ja, gekkigheid. Eh, je speelt gewoon eh, met het leven en eh, met de financiën van anderen. Want ja, je ziet het, alles is weer dichtgegooid. Dus het wordt er allemaal niet beter op. Dus als het mee zit over twee weken... weten we of we überhaupt nog naar een evenementje kunnen... of dat onze vakantie gewoon naar de kloot is. Want ja, hè, het is niet anders. Zie, we hebben zijn antwoord. Gezelligheid op de radio. Het is toch belangrijk voor de zaterdagavond... als je niet kan stappen. Ga in ieder geval naar de muziek luisteren. Jay Vegas met Piano Track. Door het hier in de Nightwalk. renowned DJs in the mix and a 411 on where the party's at. Only on ZFM right now. Shakers met Jambala. En daarvoor worden we samen met What a Feeling in de Danny Cruz remix. Ja, ik kan er niet meer over zeggen. Alleen het eh, laatste trieste nieuws wat ik nog mag vertellen dan... Nou ja, ga vertellen. De QR-code wordt mogelijk alleen nog verschaft aan mensen... die zijn getest binnen 24 uur voor het <laughs> einde van het evenement. Ja, en twee vaccinaties zouden er waarschijnlijk geen recht meer hebben op toegang zijn we dus letterlijk even figuurlijk genaaid als jij die prik hebt genomen. Want eh, hè, je mag het toch niet in. Ik dacht lekker makkelijk te zijn. En eh, ja, die twee vaccinaties, het gaat helemaal nergens over. Ja, je zou er minder ziek van worden. Nou, ik eh, weet uit betrouwbare bronnen dat er heel veel mensen dood zijn gegaan aan corona. Maar dat was helemaal niet waar. Er zijn zelfs mensen die waren overleden aan kanker. En dan stond er bovenaan overleden aan corona. Ja, we kennen hoog en laag springen. We kennen er boos over worden. En dat zijn we allemaal. We zijn er klaar mee met die onzin. Genaamd corona en met de regering al helemaal. Ja, het is niet anders, hè. Het is wel even tijd voor iets anders. Namelijk tijd voor eh, de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair? Ja, waren populair in de club. Twee weken geduurd, geloof ik. Maar in ieder geval, eh, welke platen doen het nog erg goed? Deze week op 10, David Pang en Ramona Renka. Eh, nee, wat zeg ik? Ramona Renea. Heb ik een bril op en zie ik het nog niet, hè? Lift Live Your Hands Up. Op 9, Duke Dumont en ik Enigma met Let Me Dance. Op 8, Hot Scenes 82 met Heater. Op 7 Ben Rao met French Plan. Op 6 Peggy Gao met I Go. En op 5 deze week Ivan Jack met Funky Pride. Op 4 Pietro en eh, La Letro met uh, La Riena. Op 3 Milk and Sugar in de Purple Disco Machine eh, remix. Ja, die plaat die eh, volgens mij meer dan een maand op nummer 1 heeft gestaan. Letter Sunshine staat deze week op 3. Betekent dat we nieuw nummer 1 hebben. Deze week op 2 Moreno Pazelato met We Got You. En deze week een nieuwe nummer nummer 1. Het is uh, Hugo samen met uh, eh, Combia, Combia Afrika. <laughs> Zo moet ik het zeggen.